Mark Hokker met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer van de Tweede Wereldoorlog herdacht. De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer legden een krans... en Tweede Kamervoorzitter Ariep gaf een toespraak over vrijheid. De omstreden herdenking van omgekomen vluchtelingen vanavond in Amsterdam gaat toch niet door. De bijeenkomst was na protesten eerder al van het Rembrandtplein naar de Nieuwmarkt verplaatst. Maar ook daar kwam veel verzet tegen, omdat op die plaats in de oorlog veel Joden zijn gedeporteerd... De organisatie wilde met de herdenking een link leggen naar het heden maar dat schoot Joodse organisaties in het verkeerde keelgat omdat de herdenking daardoor zou verwateren. De Britse prins Philip legt al zijn officiële werkzaamheden neer, heeft Buckingham Palace bekendgemaakt. De 95-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth trekt zich vanaf het najaar terug. Philip staakt ook zijn actieve werk voor de honderden organisaties waar hij lid, beschermheer of voorzitter van is. De koningin staat achter de beslissing van haar man en blijft zelf gewoon haar taken vervullen. In het IJsseland ziekenhuis in Capelle aan den IJssel heeft een vat met ontsmettingsmiddel gelekt. Volgens de brandweer gaat het om een stof die op de longen kan slaan. Twee medewerkers zijn met ademhalingsklachten naar de spoedeisende hulp gebracht. Schoonmakers hadden het vat met het ontsmettingsmiddel omgestoten. Het vat staat inmiddels buiten het ziekenhuis in Capelle. Twee afdelingen zijn uit voorzorg afgesloten. De vroegere DDR-minister van Defensie Heinz Kessler is op 97-jarige leeftijd overleden. Kessler was minister toen de Berlijnse muur viel in 1989. Na de val werd hij berecht. Als minister was hij verantwoordelijk voor het Schiesbevel. De opdracht aan grenswachten om mensen die de DDR probeerden te ontvluchten neer te schieten. Kessler ontkende dat hij schuldig was aan de dood van vluchtelingen... en bleef tot aan zijn dood het socialisme van de DDR verdedigen. Het weer bewolkt met vooral in het midden soms ook wat zon. In het noorden valt regen of motregen. Pas vannacht wordt het daar droger. Het wordt vanmiddag 11 tot 14 graden. Morgen opnieuw wolkenvelden, maar wel wat droger dan vandaag. En opnieuw maximaal 14 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat op de A1 richting Amsterdam tussen Knoop het Hoevenlaken en Eembrugge 7 kilometer file met een half uur vertraging. Die wordt veroorzaakt door een spoedreparatie en daardoor is bij Eembrugge één reis ook dicht. Het gaat nog wel even duren. Je kunt ook het beste bij Knoop het Hoevenlaken de borden Utrecht volgen. Daar rij je over de A28 en de A27.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 Zeg me wat je wil dan, wil dan, wil dan. Staren wordt er stil van, stil stil Zeg me wat je wil dan, wil dan, je dan. stil Ik neem je mee, neem je mee, op reis neem je mee.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 I was just a young boy living in the hub city. Eastside Compton G. Back in the days when Ice Cube and Easy had everybody yelling out, Boy, you can't with me. Remember Ice T at the power. too short.